Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De coronacijfers stijgen ook vandaag. Bijna 3000 nieuwe besmettingen zijn er sinds gisteren gemeld bij het RIVM. Het zijn er ongeveer 300 meer dan gisteren. Acht mensen zijn overleden en op de IC zijn er vijf coronapatiënten bijgekomen. Opnieuw zijn de meeste besmettingen in Amsterdam, gevolgd door Rotterdam en Den Haag. Daar zijn extra maatregelen nodig, weten ook deze Amsterdammers. Ik denk dat boetes mensen afschrikken. En niet zeggen, we gaan de boete nou naar beneden doen. Dat schrikt die mensen niet af, ze gaan gewoon. Er moet zeker wat gebeuren, overal, niet alleen hier. Gaat de verkeerde kant op. We gaan toch niet blijven niks doen en de ziekte gaat maar verder en verder kabinet praat nu met experts over nieuwe coronamaatregelen voor de drie grote steden. En morgen geven die experts advies. Een van de kapers van een heli in België wilde zijn vrouw bevrijden uit de gevangenis. Vrijdag dwong hij met twee anderen een helipiloten om over de baaiers in Brussel te vliegen. Maar de ontsnapping mislukte. Vier mannen zitten nu vast voor die helikaping. Je kunt nog gewoon Zwitserland in zonder uren te moeten wachten voor een dichte slagboom bij de grens. Zwitsers hebben een referendum weggestemd. De vraag was of alle EU-burgers zomaar de grens over mogen chezen. Volgens een Zwitserse politieke partij zou dat namelijk te veel banen en welvaart kosten voor eigen inwoners. Maar de meeste Zwitsers willen gewoon open grenzen. En Max Verstappen heeft een podiumplek te pakken. Na twee uitvalbeurten is hij bij de Grand Prix van Rusland tweede geworden achter Valtteri Bottas. En de grote droom van Teun van 21 is uitgekomen. Hij woont sinds deze zomer op een bijzondere plek in Utrecht. Niet in een boomhut of groot studentenhuis, maar in een verpleeghuis met mensen met dementie. Toen ook ik tijdens de coronacrisis in een verpleeghuis werkte, raakte ik verbaasd over de manier waarop er in Nederland keuzes worden gemaakt. De stem van mensen met dementie en hun familieleden wordt onvoldoende gehoord. En dus woon ik in een verpleeghuis en ervaar ik zelf hoe het is om hier te leven. En Teun voelt zich er helemaal thuis. Als je in een studentenhuis gaat wonen, is de gemeenschappelijke gemeenschappelijke deler vaak een bepaalde studierichting. Hier is de gemeenschappelijke deler dementie, maar daarnaast nog veel meer. Door in te gaan op de herinneringen en leuke dingen te doen, doen mensen meer mee in de samenleving. Krijg je het weer nog. Vanuit het oosten komt er weer regen aan vanavond.